een Willem hoor je overal. Willem is een raar geval. Geloof dat niemand weet hoe op ik heet. Maar kan me niet schelen. Willem V roept bij zijn naam. Willem P waar ik ga al staan. Ik eet geen meer niet, maar wie me ziet roept ons steeds weer Willempie. Ik weet nog goed dat ik geboren ben, het is jaren terug. Dat was een hele toestand, want ik was niet al te vlug. En toen ik eindelijk daar was, kreeg mijn vader plots ik. Hij dacht eerst aan een ongeluk, maar een ongeluk was ik. oh ja. niemand weet hoe oud ik heet, maar kan me niet schelen. Willem B roepen ze me na. Willem B waar ik ga of sta. Ik weet niet meer niet, maar wie me ziet, roept het land van stad tot stad weet ieder wie ik ben. Hoewel ik zelf van al die mensen bijna niemand ken. Maar als ze mij zien lopen in de straat of op een plein, dan roepen ze: Hoi Willem P, wat zou dat nou toch zijn? Willem P hoor je overal. Willem P, het is een aangeval. Klopt dat niemand? ziet, roept toch steeds meer la la la.